vrede zijn met de situatie in Egypte na de val van het regime van Mubarak. Sinds gistermiddag hebben zich weer veel demonstranten verzameld op het Tahrirplein in Cairo. Interpol heeft een opsporingsbevel uitgevaardigd voor vier leden van Hezbollah. Ze worden beschuldigd van betrokkenheid bij de moord op de Libanese premier Hariri in 2005. De opsporing gebeurt op verzoek van het speciale tribunaal voor Libanon in Leidschendam. De Sjiitische Hezbollah-beweging maakte dienst uit in de huidige regering. De vermoorde premier Hariri hoorde tot een andere groep moslims in Libanon, de Soenieten. Op Sicilië is de vulkaan de Etna uitgebarsten. Door de as die de vulkaan uitstoot is het vliegveld van Catania gesloten. De asdeeltjes kunnen problemen opleveren voor vliegtuigen. De uitbarsting van de Etna levert geen gevaar op voor de eilandbewoners. De lavastroom gaat in de richting van een onbewoond bergdal. In Amsterdam hebben Chinezen met een dans van de leeuw gevierd dat ze zich 100 jaar geleden in Nederland vestigden. Na het afsteken van een 100.000 klapper dansten zo'n 100 Chinese leeuwen van de Dam naar de Nieuwmarkt. Volgens de organisator was het de grootste leeuwendans die ooit in Europa is gehouden.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 De politie heeft Tristan van der Vlis, die een bloedbad aanrichtte in een winkelcentrum in Alphen aan de Rijn, ten onrechte een wapenvergunning gegeven, melden bronnen bij justitie. Tristan stond geregistreerd na een incident met een luchtdrukwapen. De politie heeft daar kennelijk overheen gelezen, zegt justitie. Intussen is ook duidelijk geworden dat er nog een verdachte is in deze zaak. Dat is een vriend van Tristan van der Vlies, die op de hoogte zou zijn geweest van de plannen voor een schietpartij. De Egyptische premier Sharaf wil alle politieagenten ontslaan die demonstranten hebben gedood. Dat zei hij in een toespraak op de staatstelevisie. Met de maatregel wil Sharaf de betogers tegemoetkomen die ontevreden zijn met de situatie in Egypte na de val van het regime van Mubarak. Sinds gistermiddag hebben zich weer veel demonstranten verzameld.